Citydijkers met het NOS Journaal. Oekraïne heeft twee belangrijke bruggen naar de Krim aangevallen met raketten. Het gaat om twee van de drie verbindingen tussen het vasteland van Oekraïne en het noorden van het Schiereiland. Krim wordt bezet door Rusland. Volgens Oekraïne is het wegdek van een van de bruggen beschadigd geraakt. De verbinding wordt volgens Oekraïne door Rusland gebruikt om troepen te verplaatsen... tussen de Krim en de andere delen van Oekraïne die onder Russische controle staan. De top over Oekraïne in Saoedi-Arabië heeft niet tot een doorbraak geleid. Toch noemt Oekraïne de gesprekken productief. Het land had meer dan 40 andere landen in Saoedi-Arabië uitgenodigd om te praten over de oorlog. Oekraïne wil zo proberen om wereldwijd meer steun te krijgen. Sommige landen stellen zich namelijk neutraal op in de oorlog. Op de top gingen de landen het samen hebben over het vredesplan van Oekraïne zelf. Daarin staat bijvoorbeeld dat Rusland geannexeerde gebieden aan Oekraïne terug moet geven. Een zwaar ongeluk heeft in Marokko 24 mensen het leven gekost... bevestigen ook de autoriteiten van Marokko. Een minibus die op weg was naar een weekmarkt kantelde in een bocht... en zou in een ravijn zijn gevallen... Het ongeluk gebeurde in afgelegen gebied in het midden van Marokko, in de provincie Azilal. In Purmerend heeft het waterschap vanavond pompen geplaatst bij een parkeergarage van een flat... die vanochtend was volgelopen met water door felle regenbuien. Volgens NA Nieuws stond het water bijna een meter hoog. Zeker 40 auto's in de garage zijn verloren gegaan. De brandweer schakelde het Hoogheemraadschap in omdat het niet alleen lukte om het water uit de garage te krijgen.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 Maar ik kan er weer tegenaan. Trek mijn jas aan, neem mijn koffer mee. Ga de deur uit met persoonlijkheid voor. Maar voor mij is dat geen probleem, omdat ik zo mijn your soul, you can fool a few. I know the truth, not so do you.